Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Klamme handjes en extra energy drink voor veel middelbare scholieren. Een groot deel begint vandaag aan de centrale eindexamens. De tafeltjes en stoeltjes staan al opgesteld in de gymzaal van Nathan. Hij moet vandaag Duits maken. En tot het gesprek met onze verslaggever had hij er wel vertrouwen in. Ik ben er zeker klaar voor. Hard geleerd. Heel veel oefenexamens gedaan. Dus ik hoop dat het goed komt. En hoe zeg je dat in het Duits? Ik... Eh, nou, ik keine Ahnung, was dat uh, meint in Duits. Scholierenclub Lax heeft de klachtenlijn weer geopend. Ze horen van een hoop jongeren dat die zich door de corona-achterstanden niet goed voorbereid voelen. In de Finse stad Espoo, in de buurt van Helsinki, is een tijdelijke voetgangersbrug ingestort. Minstens 27 mensen zijn gewond geraakt. We weten niet hoe ernstig ze eraan toe zijn. Het zou vooral om basisschoolleerlingen gaan. En het tennistoernooi van Madrid heeft sorry gezegd tegen de speelsters die niet mochten speechen. Dit weekend kregen ze na de vrouwendubbelfinale geen ruimte om het publiek toe te spreken. Terwijl de mannen dat wel gewoon mochten. Biedt de organisatie dus nu excuses vooraan. Ze zeggen dat ze een fout hebben gemaakt en dat het nooit meer zal gebeuren. De gemeente Den Haag heeft een oplossing gevonden voor de horrorpoller. Die paal die staat bij een busbaan en gaat automatisch omhoog en omlaag. Tientallen automobilisten zagen hem niet of te laat en zijn er bovenop geknald. Deze man kon de lol er wel van inzien, zei hij eerder. De buurtbewoners hebben al gezegd, bij de 30 is de finale, dan komen we met een gebakje aan. Ah, dat is een keer, ja? Ja, ja. Wat voor gebakken krijg ik dan? Nee, van Maasje Kelder, een duur gebakken, jongens. Een hele doos krijg je dan. Oké. Maar dan moet je wel op die pollen rijden als de dertigste. <laughs> <laughs> Volgens Omroep West staat de teller al op meer dan 50 botsingen. Dat vindt de gemeente ook wel een beetje veel. De paal wordt nu vervangen door camera's. En het weer nog veel grijs, maar ook opklaringen met zon.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 op 106.9 CFFM Got the guys that you call 9. place, pick a place, baby, we could go. I like your eye climax, This show we go back. She's showing off a text. You ain't no slightly ghetto, ghetto. She moves. come on, come on. And all my East Coast shorties, come on, do that thing. I said, dance for me, dance for me, yeah. And all my West Coast shorties, come on, do that thing. Come on, come on, come on, come on, come on. She still talking loud I heard her better now. She keep a thong print oh. in any weather now. No side of a band, but I can hear the horns playing. she got me hypnotized, oh. just like that Biggie guy.